De organisatie van de Nationale Vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam... houdt hun hart vast. Daar duurde de voorbereiding maanden. Bedenken van een show, zorgen dat het goed uitgewerkt wordt en voorbereidingen. En zo goed mogelijk voorbereid komen op de locatie, zodat we hier vol gas eh, de laatste dingen kunnen doen en prepareren voor de avond zelf. Wat wordt het spannendst voor dit oud jaar? Nou, momenteel voor ons is het spannendste weer, want eh, het waait best. Het is allemaal kantje boord tot nu toe, dus laten we hopen dat het wat bijtrekt. In Scheveningen en Duindorp gaan de vreugdevuren vanavond al in laaien vanwege de weersverwachting dus. Een plofkraak op een bank net over de grens bij Venlo is voor twee Amsterdammers helemaal verkeerd afgelopen. Na de ontploffing sloegen de twee daders met een scooter op de vlucht, maar in het stadje Nettetaal gingen ze onderuit. Beide mannen raakten gewond en zijn opgepakt. Door die plofkraak raakten het gebouw beschadigd en moesten bewoners hun huis uit. Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten reizigers uit China een negatieve coronatest laten zien. Spanje en Italië vragen al om zo'n negatief testbewijs of om een vaccinatiebewijs. In China gaat het coronavirus weer hard rond en daar maken andere landen zich zorgen om. Nederland heeft nog geen negatieve testplicht voor reizigers uit China. Wel krijgen ze een gratis zelftestje mee op Schiphol. Dan nieuws over deze man. Ja, Snoop Dogg. Hij wil niet alleen elke dag een jointje roken, maar ook gaan verkopen. Met zijn platenlepel Death Row Records wil hij nu ook wiet op de markt gaan brengen... onder de naam Death Row Cannabis. Het is niet helemaal nieuw. In 2015 deed Snoop Dogg dit ook al eens. Maar nu doet hij het dus met zijn platenlabel. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het overal droog. Morgen af en toe buien, bestaat een harde wind en het wordt zo'n 15 graden.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 When it comes to championship, is we have it. And when it comes to dignitary, oh God, we not talk about the business. We have it very versatile. And when it comes to sound, you can not pass we cause we have done cross the border already and all them kind of thing there. Step up, step up, step up, step up. Well, it is a weeping in the morning and a nudging of teeth. It is a weeping in the morning and a nudging of teeth. It is a woman come to my song, which is the champion sound. Believe, believe me. It is a weeping in the morning and nudging of teeth. It is a weeping in the morning and nudging of teeth. It is a weapon to my sound. It is the champion sound. Believe, believe. Oh, oh, oh, oh, oh, okay.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 baby you me on boy. D-low, diddy-doo, like diddy-diddy-diddy-diddy. Till I find out my giddy-foo, they got with the zoo, making ladies, I'm a boy, boy, boy. So, diddy-dee-low, diddy-dee-low, I'll be delayed. do do do do i will be the killer, but I'm my giddy-foo, decided they got rid of this, to make it ladies, I'm a boy, behind me on boy. Speed low, diddy-doo, like they diddy diddy diddy I find the zoo, making ladies, I'll be do do do do i will be the killer, but I'm my giddy Thank you. ella que me lo ponga para atrás. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, ta Power to the people, that York to LA.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 That look fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even wetter when I do it with the henny. With the drink, it's a drink night. Me and my girls turned up, it's a drink night. We got these bitches all cuffed up a break light. The boys really ain't hitting like a play fight. Yo mira mira mira, conmigo tu amiga, yo te lo balatida. Yo soy muy rica, más pero plástica. Look at that old blocker.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 De omstreden influencer Andrew Tate blijft 30 dagen langer vastzitten in Roemenië. Daar werd hij vandaag opgepakt samen met zijn broer voor mensenhandel en verkrachting. De oud-kickboxer heeft online een miljoenen publiek en komt regelmatig in het nieuws door de vrouwonvriendelijke uitspraken die hij in zijn video's doet.